Kees met het NOS-journaal. De woningbouw in ons land heeft opnieuw een slecht jaar achter de rug. Volgens het CBS werden er vorig jaar 56.000 bouwvergunningen verleend. Dat is 9% minder dan in 2010 en het laagste aantal sinds 1953. Er werden vorig jaar wel iets meer huizen opgeleverd dan in 2010, maar nog altijd veel minder dan in de jaren voor de financiële crisis. Vooral in de tweede helft van vorig jaar ging het bergafwaarts met de woningbouw. Het Openbaar Ministerie heeft een aangifte tegen kardinaal Simonus wegens mijn-eed geseponeerd. Volgens het OM is er onvoldoende aanleiding voor vervolging. De aangifte was gedaan door een man die misbruikt is door een pastoor. De kardinaal zou volgens het slachtoffer vorig jaar hebben gelogen voor de rechtbank in Middelburg toen hij werd gehoord als getuige. Simonus zei dat hij niets had geweten van het misbruik. Maar uit het rapport van de commissie Deetman zou blijken dat het onwaarschijnlijk is dat hij niet op de hoogte was. Maar het OM ziet dus geen reden om Simonus te vervolgen. BMW heeft afgelopen maand meer auto's verkocht dan ooit. In maart werden er meer dan 185.000 personenauto's aan de man gebracht. BMW is niet het enige autobedrijf dat goede verkoopresultaten boekt. Ook relatief dure merken als Audi en Mercedes doen het goed. Met fabrikanten als Opel gaat het minder. Volgens kenners van de automarkt komt dat omdat Opel niet actief is in grote opkomende economieën als China en India. In Parijs is Raymond Aubrac overleden, een van de kopstukken van het Franse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aubrac was prominent lid van de verzetsbeweging van Jean Moulin. Moulin en Aubrac werden in 1943 opgepakt. Moulin werd doodgemarteld door de nazi's en is later het symbool geworden van de Franse verzetsbeweging. Aubrac zou de laatste verzetstrijder zijn geweest die Moulin nog heeft gekend. Raymond Aubrac was 97 jaar. Het weer, eerst op veel plaatsen zon, later kan er een bui vallen. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan geen files, er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A1 tussen Amersfoort en Amsterdam en op de A28 tussen Zwolle en Hogeveen.